Dijkers met het NOS-journaal. De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt... heeft drie advocaten en een politiek adviseur... van oud-president Donald Trump gedagvaard. Onder hen is Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York. Trump wilde destijds met hulp van deze vier mensen... zijn verkiezingsnederlaag ongedaan maken... De commissie zegt dat ze met Trump in contact stonden om het tellen van de stemmen te stoppen. In Rotterdam is een vrouw om het leven gekomen bij een steekincident. Het gebeurde in een woning aan de Lange Hilleweg in de wijk Feyenoord. Nadat een man zich rond kwart voor twaalf had gemeld bij het politiebureau... de agenten uit naar het huis en daar vonden ze de vrouw uiteindelijk. De man is aangehouden, de politie doet onderzoek in de woning. De politie wil met herkenbare beelden een getuige opsporen... van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca... De 27-jarige man overleed afgelopen zomer nadat hij op vakantie op Mallorca door een groep jongens werd aangevallen. De getuigen zou die mishandeling mogelijk hebben gefilmd. Omdat hij zich nog niet eerder heeft gemeld is hij nu herkenbaar in beeld getoond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nogmaals benadrukt dat coronavaccins eerlijker over de wereld moeten worden verdeeld. Alleen op die manier kunnen de ergste gevolgen van de pandemie dit jaar voorbij zijn, zei het hoofd noodgevallen van de WHO. De Wereldgezondheidsorganisatie riep rijke landen al vaker op om vaccins ruimhartiger met armere landen te delen. Vorige week werd bekend dat er bijna een miljard vaccins zijn gedoneerd aan 144 landen. Nederland heeft 22 miljoen vaccins toegezegd. Het weer in het midden en zuiden van het land geldt momenteel code geel voor dichte mist.